11 uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. De regering van Curaçao heeft de parlementsverkiezingen van morgen verplaatst naar volgende week woensdag. Het eiland wordt geteisterd door zware regenval vanwege de orkaan Matthew die in aantocht is. De regering besloot in overleg met de meteorologische dienst op het eiland de verkiezingen te verplaatsen. Aruba, Bonaire en Curaçao lagen eigenlijk niet op de koers van de tropische storm die onderweg was naar Jamaica, Cuba en Haiti, maar de orkaan veranderde van richting. Ook volgend jaar zijn er nog zo'n 100 Nederlandse militairen actief in Afghanistan. Het kabinet verlengt de bijdrage aan de NAVO-missie, schrijven de ministers Hennis en Koenders aan de Tweede Kamer. De Nederlandse militairen blijven in het noorden van Afghanistan en in de hoofdstad Kabul om de politie en het leger te adviseren. Nederlandse militairen hebben tussen 1945 en 1950 in Indonesië structureel en op grote schaal extreem geweld gebruikt. En de legerleiding en de regering in Den Haag wisten daarvan. Dat schrijft historicus Remy Limpach na een jarenlang onderzoek in het boek De brandende kampongs van generaal Spoor. Volgens Limpach zijn er duizenden gevallen van structurele oorlogsmisdaden. Minister Bussemaker vindt geweld en intimidatie bij studentenverenigingen onacceptabel. Dat zegt ze naar aanleiding van de schandalen rond de Groningse studentenvereniging Vindicat. Daar werd tijdens een ontgroening een student zo hard op zijn hoofd geslagen dat hij hersenschade opliep. Ajax heeft ook de tweede wedstrijd in de groepsfase van de Europa League gewonnen. De Amsterdammers wonnen thuis met 1-0 van Standaard Luik. De winnende treffer werd in de 29e minuut gemaakt door Casper Dolberg. En dan het weer. In de loop van de nacht wordt het vrijwel overal droog en het wordt een graad of 14.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 In de late uurtjes gaan we luisteren naar nog meer New Age muziek. En de eerste is een nieuwe CD van Asher. En eh, normaal heet hij Asher Queen. En deze nieuwe cd is Thunderheart. Asher Queen is buitengewoon productief al jarenlang. Maakt minstens 1 tot 2 albums per jaar. En eh, nou, dat doet een weinig artiest doet hem dat eigenlijk na. De tweede cd eh, komt van Steve Orgard. Eh, een artiest van het label AD Music uit Engeland. En zijn nieuwe album heet Zanzibar. Ik wens je veel luisterplezier in dit programma Peaceful Radio. Punt inval. river, she's so pretty tonight. Under that blood red moon, in the indigo sky. I'll light a fire for us to keep us warm. And we can talk about it all if you like. Or just stay quiet. You had to kill me to live, I know that. But I'm alright. Shall we make tea, my love, and break this bread? It was not me that you killed, but your image of me, and that's okay. They were the bitterest herbs that a man could taste or I'll swallow poison for you if it sets you free. Do you remember when we walked this way before? We made a vow to each other that we'd go all the way. And that we do. And that we do. I have a song for you. and a rose and a poem and a shoreline, a ring. It's a sacramental song and I paid for us both in the wilderness. I raised my head up high, and I stooped to bend.